Moving. Dancing. Who say? Who say? I see rough seas ahead, maybe a recession, and then a depression in whatever profession. is my confession, I can't front, I'm in the forefront, living for money, ready to start like a bungee jump with no rope.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 De krant zegt dat bisschoppen en gelovigen vanuit de hele wereld de paus hun sympathie hebben betuigd. Vrijdag was er internationale verontwaardiging over een uitspraak van een priester in een mis in de Sint-Pieter in het bijzijn van de paus. De priester stelde berichten over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk op één lijn met antisemitische uitingen. Benedictus heeft in de avondmis voor Pasen in de Sint-Pieter met geen woord gesproken over het schandaal van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke kerk. In Zuid-Afrika is Eugène Blanche vermoord, de leider van extreemrechtse blanken in het land. De politie meldt dat hij op zijn boerderij in het noordwesten van het land is doodgeslagen. Vermoedelijk ging daar een ruzie over betaling van twee medewerkers aan vooraf. De twee zijn gearresteerd. Blanche werd in 1994 de leider van de Afrikaner Weerstandsbeweging, die in de jaren 80 was opgericht. In de jaren 90 streed Terre Blanche nog voor het behoud van de apartheid. De laatste jaren was hij nog maar weinig in de publiciteit. Leden van de partij van Terre Blanche zeggen dat hij is doodgeslagen met stokken, pijpen en hakmessen. Zijn verminkte lichaam werd gisteren gevonden. Terre Blanche was 69 jaar. Bondskanselier Merkel heeft met de Afghaanse president Karzai gebeld over de beschietingen van gisteren, waarbij drie Duitse en zes Afghaanse militairen om het leven kwamen. Ze betuigden over en weer hun medeleven. De drie Duitsers kwamen in gevecht met Taliban-strijders. Toen kort daarna een groep Afghaanse militairen een groep Duitse collega's tegenkwam, opende die op hen het vuur. De Duitsers dachten dat de Afghanen ook Taliban-strijders waren. FC Twente blijft goed op weg naar de landstitel. VVV werd in Venlo verslagen met 2-0. Verder zijn gespeeld Roda RKC Waalwijk 5-1, Vitesse...